10 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het Utrechtse park Lepelenburg zijn de geplande optredens... na de ploegenpresentatie voor de Tour gestopt... omdat er zwaar onweer op komst is. Daarbij wordt ook veel regen verwacht. Er is geen paniek in het park. De gemeente Utrecht heeft de bezoekers geadviseerd een veilige plek te zoeken. Als het noodweer voorbijgetrokken is, gaan de festiviteiten weer verder. Het conceptrapport over de toedracht van de ramp met vlucht MH17 in Oekraïne roept meer vragen op dan dat het antwoorden biedt, zeggen luchtvaartautoriteiten in Moskou. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft gisteren concepten van de eindrapporten naar collega-onderzoekers in de betrokken landen gestuurd voor commentaar. In Rusland zet de Raad voor de Luchtvaart vraagtekens bij zowel de technische gegevens als de argumentatie in het rapport. De woordvoerder van de raad zei te hopen dat alle opmerkingen in het eindrapport worden verwerkt en alle vragen worden beantwoord. De WOZ-waarde van huizen in het aardbevingsgebied in Groningen moet met 10% worden verlaagd. Dat heeft de rechter bepaald. Ook wordt elk huis in het gebied in ieder geval 2500 euro minder waard. Volgens de rechter is dat geld bedoeld voor rompslomschade, waar huiseigenaren allemaal mee te maken krijgen naar aardbevingsschade. Gemeenten in Groningen moeten rekening houden met waardedaling sinds 2002, omdat toen bekend werd dat er een risico is op krachtige aardbevingen. Rafael Nadal is opnieuw verrassend uitgeschakeld op Wimbledon. Hij kreeg geen vat op het onvoorspelbare tennis van de Duitse qualifier Dustin Brown. Setstanden waren 7-5, 3-6, 6-4 en 6-4. Het is voor het vierde jaar op rij dat Nadal al voor de kwartfinales uit het toernooi ligt. Het weer, het is wisselend bewolkt met in de oostelijke helft van het land lokaal een zware onweersbui, soms met hagel. Ook langs de westkust valt een enkele bui. De buien trekken langzaam naar het noorden. Morgenochtend breekt al snel de zon weer door. Met 25 tot 32 graden is het minder heet dan vandaag. Dit was het. En... be crying.